Dat was bij Indonesië. Ook Ethiopian Airlines en de Cayman-eilanden hebben alle vluchten met het toestel opgeschort. De binnenvaart heeft geprofiteerd van de droogte van vorig jaar. De omzet was 13 hoger dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Doordat het water in de rivieren laag stond... konden binnenvaartschepen minder lading meenemen. De schippers moesten vaker varen en ze konden hogere tarieven vragen. Bovendien kregen ze een laagwatertoeslag. Ruim 80% van de Nederlanders weet niet wat de nieuwe Europese betaalwet is en wat die inhoudt. En daarom begint de Nederlandse Bank een voorlichtingscampagne. De nieuwe PSD2-wet is bedoeld om het betalingsverkeer makkelijker te maken. Maar bedrijven willen dan wel je bankrekening kunnen zien. En daar moeten de Nederlandse Bank en de consument eerst toestemming voor geven. In Maleisië is een vrouw vrijgelaten die verdacht werd van de moord op de halfbroer van Kim Jong-un. Die halfbroer, Kim Jong-nam, kreeg twee jaar geleden zenuwgas in zijn gezicht op het vliegveld van Kuala Lumpur. Twee vrouwen werden opgepakt. De ene vrouw, een Indonesische, is nu vrijgelaten. Waarom is niet bekend. De andere vrouw, uit Vietnam, zit nog vast. In een Amerikaanse dierentuin is een vrouw aangevallen door een jaguar... toen ze een selfie wilde maken met het roofdier. Ze was voor de foto over een afscheiding geklommen. Ze stond zo dichtbij dat het dier de vrouw kon grijpen. Ze liep diepe snijwonden op, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond. Dan is weer nog buien, soms met hagel of natte sneeuw. In de loop van de ochtend veel wind en opnieuw kans op zware windstoten. Het wordt een graad of 7. Ook de komende dagen wisselvallig en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de loop van de ochtend neemt de wind toe. Er komen zware windstoten voor. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat 4 kilometer file tussen Almere Buiten en Almere Stad. 10 minuten vertraging op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Wouwbrugge en Leimuiden.